Mensen die meer dan een ton verdienen krijgen te maken met een teruggang van maximaal 4%. En inkomens tussen de 50 en 70.000 euro blijven onder die grens, zei Rutte. RTL Nieuws spant een kort, kort, geding aan tegen het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte. Het nieuwsprogramma wil alle stukken van het Centraal Planbureau zien over de inkomensgevolgen van het regeerakkoord. RTL is vooral geïnteresseerd in cijfers over de effecten van de inkomensafhankelijke zorgpremie. In het dossier dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd ontbreekt volgens RTL nog steeds cruciale informatie, vandaar het kort geding. Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven wil af van vier huidartsen... omdat ze het ziekenhuis gebruiken voor hun eigen praktijk... voor cosmetische dermatologie. dermatologie. Volgens het ziekenhuis gebruikten de vier zonder enig overleg... apparatuur, personeel en middelen van het ziekenhuis. De zaak kwam in mei aan het rollen... toen een zorgverzekeraar aan de bel trok over de dubieuze factuur. De Sandy heeft geleid tot een golf aan foto's op internet. Op de populaire fotodienst Instagram werd een recordaantal van 800.000 foto's gepubliceerd. Ter vergelijking gedurende de Super Bowl in februari werden nog geen 100.000 foto's geüpload. De internationale wielenunie UCI is een onderzoek begonnen naar de overwinning van Alexander Vinokourov in de klassieker luik bastenaken luik twee jaar geleden. Hij zou toen zijn medevluchter Kolobnev 150.000 euro hebben betaald voor de overwinning. Afgelopen zomer won Vinokourov, die een dopingverleden heeft, nog goud op Olympische wegwedstrijd in Londen.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 if you wanna. You can change your clothes if you wanna. If you change your mind, well that's the way it goes. But I'm gonna keep your jeans and your old black hat. Cause I wanna, they look good on me.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 The beauty, uh. Want zij is alles, alles, alles, alles in it. My inspiration has run dry. me van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.